Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Gidi Markeshouwer wordt toch geen minister en vicepremier namens de PVV. Hij zou eigenlijk minister voor asiel en migratie worden. Maar dat gaat last minute niet door. En dat is volgens mijn collega Lars Geerts in Den Haag voor de zoveelste keer balen voor Geert Wilders. Dit is al de derde persoon die voor hem geen functie kan gaan uitoefenen. Allereerst Gom van Strien, waarmee iets was. Vervolgens was er Ronald Plasterk. En nu is er blijkbaar Gidi Markeshouwer die niet door de screening van de Belastingdienst en de Veiligheidsdiensten is gekomen. Wat er dan precies uit die screening kwam, waardoor zijn ministerschap niet doorgaat, wil de PVV niet zeggen. Marjolein Faber wordt nu genoemd als asiel- en migratieminister. Hulpdiensten hebben een tweede lichaam onder het puin in Antwerpen vandaag gehaald. Vanochtend was er een ontploffing in een appartementencomplex in de Vlaamse stad. De bovenste twee verdiepingen werden bijna volledig weggeblazen. Buurbewoners schrokken wakker. Ik ben erin naar buiten gegaan. En ik zag de stofwolk naar boven gaan. Ik hoorde een moeder krijzen naar haar zoon, eh, Elias. Elias, ik dacht mijn eigen dat meisje Ik dacht echt dat het een aanslag was. Vanochtend werd al het lichaam van een man van 44 gevonden. En ook zijn er verschillende zware gewonden en worden nog drie mensen vermist. Waardoor de boel ontplofte weten we nog niet. Op een middelbare school in Culemborg heeft een docent examenfraude gepleegd. Hij gaf zijn leerlingen onterecht punten of paste de antwoorden aan. Het kwam aan het licht toen de tweede corrector de toetsen nakeek. De vragen waarbij de docent antwoorden aanpaste tellen nu niet meer mee. Leerlingen die daardoor zakken mogen het examen opnieuw maken. Krijgen we het weer nog. Op de meeste plekken blijft het droog. In het oosten schijnt ook nog wel even de zon. Morgenochtend begint regenachtig. Smiddags meer zon met zo'n 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen staat nog 30 kilometer file bij elkaar. Ruim de helft daarvan op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Alfred Utrecht Centrum 16 kilometer met een uur vertraging. Na een ongeluk zijn er altijd nog twee rijstroken dicht. Je kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. En een half uur vertraging op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Loenen.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 En dat nummer dat heet Let's Go. Eh, het leuke is, deze band, en ik denk zelfs dat het één persoon is... die komen uit de, de buurt van Leiden. En dat is toch wel een kraamkamer van wat betreft heel veel muzikaliteit daar. Want wij hebben hier ook de Kiwi Club hier niet zo lang geleden gehad in april toen hadden we zelfs twee bands in één programma zitten. Dus dat was dan wel iets wat te veel van het goede. we gaan eh, natuurlijk eh, straks eh, nog iets horen van Fast Counters, Dus dat komt straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek liggen. En CEO's Orange Core, dat zou je zeggen van dat is een band uit meerdere personen. Niks is minder waar. Het is eigenlijk één persoon. En dat is Siobhan Lemaire, zo heet zij voluit. En zij was de support bij Alvira's release show van het album wat zij afgelopen vrijdag in Patronaat heeft eh, gepresenteerd. En dit eh, is het nummer wat op haar mixtape staat. En dat nummer dat heet I Need a Dog. This is het eh, programma ooit is eh, begonnen... dan eh, denk je van ineens staan er een stuk of wat camera's overal. Het is tegenwoordig ook tv geworden bij Alternative FM. Ik sta op een camera, daar staat een camera. Ik weet niet of ik zelf in beeld ben, maar goed, dat maakt er allemaal niet zoveel uit. Uh, Salad Days was de nieuwe single van Kolbak. En die single die komt morgen uit. <clears throat> Zal ik ook even een, een kikker in de keel eruit laten. En I Need A Dog van CEO's Orange Core. En die heeft vorige week opgetreden eh, tijdens de eh, support voor Elvira in Patronaat. En het eh, is eclectische muziek. Meneer Albert van Gelder, ik zal het even bijzeggen, want die zei al van... Wat is dit voor waardeloze herrie? Maar goed, eh, ja, maar goed, eh, er zit, uh, ja joh. Maar goed, er is... Hier zo'n mooie band te draai dat. Ja, ja, ja, ja, goed. er moet ook een beetje, een beetje smakers verschillen, want dat, dat heb je nou eenmaal. Maar goed, we gaan even met de leden van Vast Countenance nog even verder praten, want... Eh, ik heb me laten vertellen, want ik prik nog wel eens in op eh, de maandagavond eh, bij, een, bij de Volendamse omroep. En dan hoor ik collega Roy de Smet op die maandagavond. En ik hoorde daar ook dat ze daar een, in het Volendamse Museum, als ik het wel heb, een speciale expositie hebben ingericht voor het andere geluid van Volendam. Zijn jullie daar ook geweest? Begin bij jou, Anne. Nog niet. Nog niet. <laughs> Hoe zit het eh, met jou, Dirk? Ben jij eh, geweest? Ja, zeker, Jij bent geweest. En Sandrina natuurlijk? Nog niet. Ook nog niet. En Johan? Ook nog niet. Nee, nee, maar... Wel, eh, nee, nee, nog niet. Nog, niet geweest. Er staat een hele muur. <laughs> niet het is niet de meeste dus, begrijp ik. Uh, wat, wat ik weet wel wat... Er staat een heel mooi... we staan vrij prominent, aanwezig. Ja. Dat is wel heel mooi. Ja, ja als... ik, heb nog, ik, moet er nog naartoe. Dat ga ik wel doen hoor. Ja. Ja, ehm, <laughs> want hoe vinden jullie dat? Dat er op een gegeven moment dan toch ook iets daar eh, wat, wat eh, mee gedaan wordt. Want het andere geluid is kennelijk toch wel een beetje in opkomst. Het eh, bewijs is dat er vier weken lang hier het andere geluid ook behoorlijk ja, tentoongesteld wordt. Of tentoon gespreid wordt, hoe je het maar noemen wilt. want leeft dat? ik ga eens even, even rondkijken. Wie kan ik daar even het woord voor geven? Ja, dus meteen schuchter van. Ja, gezien de andere bandleden nog niet eens naar de expositie gaan... zou ik zeggen dat het andere geluid hartstikke overleden is. Ja, het, maar ik heb het over... Ja, maar jij zegt het met een, eh, met, een, eh, met een dubbele betekenis, Dirk, denk ik. Want eh, je kan ook zeggen, het andere geluid is het wat meer het populaire geluid. Dat dat overleden is. Zelfs Baxter's Online staat erin in die expositie. hey, ja. dat is wel heel erg opmerkelijk. Maar... Uh, ja, nieuwe bands en ook eh, dus de wat eh, inmiddels verdwenen bands. Was er ook in de tijd dat jullie begonnen al sprake van zo'n cultuur met, eh, met bandjes? of is dat de laatste tijd dan toch weer nu een beetje weer opnieuw ja, aangewakkerd? Wel uitgebreider hè, met het hele PX singer-songwriter Guild. deel. Dat, dat, had je toen niet. Toen nee. had je wel echt meer bandjes. Maar toen had je ook al Lupo bijvoorbeeld. Hè, voordat wij het deden. Ehm, dus Marcel uh, Veerman, Marcel Poesie, ze bent. Ja, die hebben we hier gehad. Samen met, eh, met, dus eh, met zijn... die, deden dat, die deden dat ook al wel. Ja. Ehm, nou ja, en, en, en, en, nou ja, wij zijn daar mee begonnen. En met Dick Kwakman, de Elementric. Dus ja. Had wat, nou ja, Dirk later met Baxter 09 dan. maar ja. je had een wat kleinere scene. Maar je had al wel een aantal van die bands die, die dat deden, zeg maar. Ja, maar nu zie, zie je dus dat er toch wel wat eh, weer sprake is van... hé, hey, eh, er komt wat aan. Nee, maar de laatste jaren zijn, zijn natuurlijk heel veel goede eh, bandjes voortgekomen. ja, songwriters ook, hè? Songwriters. Dus ja, ehm, ja het is nu vrij breed. Het, het, en dan heb je ook weer nieuwe mensen, hè, zoals Niels Buis... Komt volgende week. ja, ja, die is natuurlijk ook, vind ik heel goed. Ja, ja. Is ehm, Nou ja, dat company... 23, ja. 23. Ja. Eh, je hebt heel veel singer-songwriters, ook hele jonge ja. singer-songwriters... die ik ook nog niet gezien heb, maar die wel goed zijn. Ja, er zitten ook een aantal mensen in Volendam. Ja, er zit er ook een half eh, in Volendam. Die woont tegenwoordig in Edam. Daar hebben jullie ook mee te maken gehad. Dus, want dat is degene die eh, het uh, van, van deze e heeft gedaan. Jan. Ja, Jan. Ja. Want die, de is volgens mij een kleine aanjager in dat hele, hele verhaal, denk ik. Jan is in ieder geval eh, betrokken bij heel veel producties nu. Ja. Eh, van van eh, artiesten uit Volendam Edam die een eigen EP of, of album maken. Dus ja. zeker. Hoe, belangrijk is hij geweest in dit proces? Heel belangrijk. Voor 25? Ja, ja zeker. Ja. ja, wat, wat, want hij heeft, bij Lorem Ipsum heeft hij een kinderpianootje ergens bij, erin gebracht als producer. heeft hij ook iets bij jullie iets gedaan of niet? Nou, hij heeft zeker ook eh, heel veel... Weet je, hij heeft sowieso wel de, de, de, de, vibe. De, de sfeer is toch wel wat meer... Mhm. Nou, wat, wat moderner dan we voorheen eh, eh, hadden. Mhm. En het is ook wel wat, vind ik, wel wat vrolijker. Zo, hè, qua arrangementen. Mhm. Ja. dus dat heeft hier echt wel een beetje ingebracht. Hè. Een beetje, beetje ritme, een bepaald soort ritmes. Eh, en nummeropbouw, daar heeft hij ook wel eh, nou, zijn stempel op gedrukt. Dus hij heeft echt wel veel, eh, veel, in, veel ja, positieve invloed gehad op, op de EP. Ja. Oh, oké. Ja, veel goede ideeën. Ja, ehm, we gaan zo het laatste blokje doen. Dus oh, zo dadelijk. Maar eerst draaien we nog één nummer. En dan mogen jullie nog de laatste drie nummers laten horen. is een band dat heet The Dozil Buddies. En dat nummer dat heet... Yellow Flowers Bloom. hoor je misschien denken van... hé, hey, dat is toch wel een beetje een randje jaren tachtig muziek... als het gaat om de, ja, de duisterheid eh, wat, eh, wat dat betreft. De duistere klanken die je eh, hoort in Dozel Bodies. een beetje editorsachtig en misschien zelfs ook nog een beetje cure-achtig. We hebben ze wel eens eerder laten horen. het is zover. we gaan het laatste blok doen... Drie nummers achter elkaar van de EP25 in een wat ander jasje. Dat dan weer wel. En we beginnen met Time on Our Side. Mother, I met a man doing the best he can. He can support me yet, but I can tell he means business. It's only braveness I have witnessed. 35 and jobless. Can't buy my own blue jeans. I know where I'm heading. I'm gonna make it right tomorrow. We'll find a better place tomorrow. Just put your trust in me, yeah. And when all too long. We're gonna think of today as a real kickstart. fate exploited. Every day's an insult, but I know where I'm heading. I'm gonna make it right tomorrow. We'll find a better place tomorrow. Just put your trust in me. Yeah. there's no real reason to. To fear the things unknown to you. Well, there's no real reason to. time on our dear. Ja, want... Eh, Dank u wel. Ja, <laughs> eh, ja, het, is, het is net alsof ze gewoon op het podium staan. Eh, maar het is gewoon eigenlijk een beetje een soort huiskamer... wat we hier proberen te bewerkstelligen. Een beetje het sfeertje. Um, vraag het maar aan Harm Lake. Die waren hier twee weken terug. En die zaten gewoon ergens op een bank met z'n drieën. Dus dat eh, ging ook allemaal heel goed. Eh, allemaal een beetje om warm te draaien toen voor eh, de uitzending van Leo Blokhuis. ja, je weet het nooit of Fast Countenance over een paar weken toevallig daar ook zit. Eh, Misschien zit hij wel te kijken nu. Ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Dat, eh, dat weten we natuurlijk niet. Eh, inmiddels staat de band klaar voor het tweede nummer in dit blokje. En dan komt er zelfs nog een derde nummer. Maar eerst gaan we luisteren naar Burning Up.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 Dus ja, dat, is altijd, dat vind ik altijd wel grappig. Dat mensen dan zeggen, wanneer gaan ze nou klappen? Ja, dat, dat doen we net als het laatste toontje geklonken heeft. Zo, dat is dan gezegd. En de laatste voor vanavond is Nothing Left. He was a promising athlete, now he's got nothing left. He had a future looking bright, now he's got nothing left. But it all ended up in tears, he's facing lifelong 20 years. The dirty cash lured him, he gave. the billion dollar businessman, now he's got nothing left. He placed himself above the law, now there's nothing left. He built a paradise of crime that has been deported over time. Like an old time pharaoh, he ruled an empire of shame same old tape star in politics, now he's got nothing left. He struck a chord with many people, now there's nothing left. But as the story always goes, the captains on the ship just need two wolves. The fight the power left both men and to lose same old tale. Power and might in every era, the same traps of human. moeten we nu ook even kijken. Want de livestream schijnt eh, een beetje problemen te hebben op eh, Jij Buis. Want eh, we zijn ook op, niet meer op het tv-kanaal. Dus dat is een constatering. maar <clears throat> volgens mij hebben we gewoon wel beelden van, voor de samenvatting. Want dat, dat gaat volgens mij wel lukken. Ehm, op een, een of andere manier schijnt het allemaal een beetje weer een hiccup te zijn in YouTube-lot. Nou, we gaan gewoon dan maar muziek draaien. Hier is Gunmol en hun laatst verschenen single Feed. You're To My dog. dat was hem. De nieuwe single van The Sign of Leo. En de dame die je erop hoorde, dat was Agnes Milievski. Klinkt Pools. Ehm, goed, eh, het is in ieder geval voorbij. Eh, jullie EP eh, e hebben jullie op een andere manier laten horen vanavond in, deze, in deze studio. ja, gaat dat hoe gaat dat? ook automatisch eigenlijk met spelen? want, want ja, we hebben één keer even gerepeteerd, maar ja, dat, dat, dat gaat dan wel. Weet ja. je, ik bedoel, eh, in principe is het wel gewoon de basis van de nummers. Hè? Ja. En, en anders speelt ook wel deels de partijen die ze gewoon ook op de plaat hebben gespeeld. Ja. Dus ja, het was eigenlijk eh, gewoon eh, zo'n beetje de basis. natuurlijk. Dus, ja. wat, wat zeg je, Anne? een beetje vanzelf. Het gaat allemaal vanzelf. Maar ja, 25 jaar bij elkaar samen, dan moet het... was ik er nog niet, hoor. Het was jij er nog niet bij! <laughs> Oh. Nou, wel een tijd. Na, 15 jaar of 15, zo. zeker. Ja, ja. dus, dus, zit er ook al wel vrij lang eh, bij. Ja. Jo, jo, is het langzittende lid. samen ah. met, uh, eh, Jak. met Jak. Met Jak. Ja. En eh, jij dus met, je, met Jak, dat zijn... dat zijn de medeoprichters. <laughs> De medeoprichters, ja. ja. Ja, en dan, dan zijn er toch al aardig wat, wat mensen dan al... die bij jullie in de band hebben gespeeld, als ik het zo... Ja, over 25 jaar gezien. Ja. Ja, weet je, we, hebben ook af en toe wel echt lange periodes gewoon in dezelfde formatie eh, eh, gespeeld. gespeeld. Ja, ehm, ja we hebben best wel wat, wat gitaristen gehad, weet je. Maar de basis die staat in principe Anne, Jak, ik. Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk, ja, met Cor is natuurlijk een tragisch verhaal. Ja, ja eh, ik dus, heb hem eh, niet aangeroerd vanavond, maar, maar, hij komt toch even weer te sprake. Maar hoe belangrijk was zijn rol in de, in de band? ook heel belangrijk destijds, zeker. Ja, met zijn zang en met zijn humor. En, ja. ja, ook een heel goede drummer. Ja. Dus... Ja, want ik, eh, ik eh, las even een eh, wat beklemmen. Nou, ik kreeg dat toch wel weer eventjes zo van een brok in mijn keel... toen ik een, een blog las van Koen Snoek. Ik heb de man één keer gesproken. En daar stond een beetje ook dat hele verhaal van wat Cor en neeltjes zijn vrouw natuurlijk is overkomen. in dat tragische verhaal met de MH17. Dus ja, eh, maar ja, dat heeft eh, natuurlijk ook eh, zijn sporen bij jullie achtergelaten. in... Ja, dat, dat heeft natuurlijk heel veel impact gehad. Vooral toen in de in eerste jaren. Hè? Ja. absoluut. En nu is het natuurlijk zometeen de tienjarige... ja, die zit eigenlijk al tien jaar geleden, ja. ja. Dan sta je er ook weer bij stil. Ja, ehm, goed. ja, we hebben het even kort aangeroepen. En dan de laatste vraag natuurlijk. Hoe vonden jullie het? Leuk. Ja? heel leuk. Ja, Goed, eh, mooie, mooie setting zo. Ja. Leuk, spelen. En, eh, jullie... Eh, ja, alleen het, het internet uh, nokte er even mee. Dus, maar de beelden hebben we nog ergens. Dus dat, van uh, overbelasting. Ja. Zou, het kunnen, denk je? Ja, dat, dat <laughs> Eh, het is niet te hopen dat eh, als Niels Buis volgende week... dat we hetzelfde probleem hebben. Maar dat zal wel meevallen, denk ik. Goed, uh, dank. komen we gewoon nog een keer doen. Ja, ja, ja. <laughs> dank dat jullie geweest zijn. en, graag tot een andere keer. Succes. Ja. En eh, ja, we zien je wel ook in Volendam. Ah, dat, eh, dat, eh, die kans is niet geheel ondenkbeeldig. We gaan nog even wat nummers laten horen. Bijvoorbeeld deze van The Lost Noise. Het is morgen een single die uitkomt. En dat nummer dat heet Beautiful Mistake. Ik hou het kort. Hij is er volgende week Niels Buis. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Los Noise. Die komt volgende week, wat zeg ik, komende eh, vrijdag uit. Dus morgen dus. De afsluiting voor de band die na Niels Buis gaat komen. En dat is bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat is Lorem Mipsum met Spooky Song.